1999 verdween meer dan de helft van de populatie op het eiland. Leg van oliepalmplantages en ook door de jacht. Blijkt uit een nieuwe studie in het blad Current Biology. Dat de jacht een grote rol speelt in het verdwijnen van de orang outan was nieuw voor de onderzoekers. Het weer, de temperatuur is gezakt naar rond het vriespunt... waardoor het lokaal glad kan zijn. In de loop van de ochtend verdwijnt die gladheid en gaat de zon schijnen. Vooral in het westen, het wordt ongeveer 7 graden. Dit...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 Partners die na de geboorte van een kind verlof willen opnemen... zouden dat voor maximaal zes weken betaald moeten krijgen. En als vervolgstap moeten ook moeders na het zwangerschapsverlof... ouderschapsverlof kunnen krijgen, zegt de SER. Air France KLM heeft een goed jaar achter de rug. De omzet groeide met 4% tot bijna 26 miljard euro. Het aantal passagiers steeg tot bijna 100 miljoen. De Frans-Nederlandse maatschappij was wel veel geld kwijt aan een eenmalige pensioenmaatregel, waardoor het bedrijf uiteindelijk toch verlies leed. De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen de massamoord door Turken op Armeniërs erkennen als de Armeense genocide. Vermoedelijk krijgen ze steun van een brede Kamermeerderheid. Er is al jaren discussie over hoe de gebeurtenissen in 1915 in het Ottomaanse Rijk moeten worden genoemd. Destijds werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering reageert steeds woedend als landen spreken van genocide. Instagram blokkeert berichten van de Russische oppositieleider Navalny. Dat gebeurt op dringend verzoek van de Russische regering. Het Kremlin ergert zich eraan dat Navalny op Instagram en YouTube vicepremier Prichotko beschuldigt van corruptie. De regering had de diensten een ultimatum gesteld om de berichten te blokkeren. YouTube geeft daar geen gehoor aan. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuur.